the right thing, do the right thing. Maartensdijk, Loosdrecht, Westbroek, Hollandse Rading, Groenekam, Maarsen, De beeld, Zij, Soest, Utrecht, Waren Hilversum, Bussen, Maarden, Huizen, Almere, wees. Midden-Nederland luistert mee. Starpoint Dance FM. Hit, hit, hit, hit college. to follow the rules of life. Die regels waar je aan dient te houden. Die tien regels die in vele vormen in dat ene boek geschreven staan. Melody MC hoorde je op Starboard 937. Welkom terug. Dit is het tweede gedeelte, dit college met bijgebrek beters, Mark Peters. Follow the rules of life. Eh, Melody MC. Nee, ik was helemaal in de war. Eh, dat was Living Joy natuurlijk. Ah, Namelijk die Melody MC, die moest namelijk nog komen. en hier heeft het eh, over drums of zo. Dum, dum, of dom, dom, dom, dom, dommer, dom, dom, dommer dan dom, dom, dom of zo. the tom, to the to the tom, silent drum pack. Left, right, left, right, stereo. So come on, everybody, get ready, cause here we go straight into just the melody. dan, ja, ik weet niet of ik zelf een beetje dom ben. Ik heb de plaat nog niet scherp gesteld. Nou, dat schiet lekker op, hè. Snap de FM 937, The Most Danceable. Welkom terug. Dit is bij Gebrek aan Beters, Mark Peters. Hij neemt je nog mee. Dit uh, aankomende uur nog. Ah ja, met eh, even een rustpuntje in het programma, hoor. gebeurt er allemaal? <laughs> oh, geen stress. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar als je deetje slaat op hol... Uh, die hebt er geen zin meer in. Dat is een ding dat zeker is. Nou ja, whatever. Oh, stress bij Mr. DJ eh, hier even. Nee, nou ehm, we kijken wel even of we hem kunnen repareren. En anders dan eh, was dat even jammer. Uh, eh, Stapper the most danceable vanuit Midden-Nederland. Mocht je willen reageren op de uitzendingen. Hij ah, natuurlijk niet gaan roepen van... wat wil je nou allemaal aan doen? Ja, ik kan er ook niets aan doen hoor. De cd-speler zat een beetje vast. Misschien wat overtollige satésaus op het cd'tje blijven liggen. Dat kan natuurlijk van het satéetje van de net. dat eh, wil ik best wel. Zal dat dan ook goed voor mij zijn, dan uh, wil ik daar best mijn best voor doen. Uh, voorlopig vinden die cd'tjes, eh, cd'tjes mij niet meer zo heel aardig, geloof ik. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is allemaal wel. Sabber Mocht je dus willen reageren op de uitzending, kan dat. Bellen met de studio of sms'en eh, natuurlijk. 0624937937. Of via de e-mail studio Dat eh, zijn er eh, manieren om te reageren op de uitzendingen. Starpointfm 937. Peters heeft even, het even zwaar. Even wat rustige muziek hoor. Even bijkomen. Even dat satéetje laten zakken. Want dat ligt ergens, ah, ergens boven te drijven. Dat, dat wil eruit. Dus eh, dat moeten we maar eens even binnen zien te houden. radio op zijn allerbest. Starpoint FM. fall, never fall, never fall. claim it fake, trying to dirty up witness name. No, no. Never thought, never thought, never thought, never, knew, never knew that knew would do this to me. Do this to me. het is een beetje hetzelfde verhaal als met Michael Jackson, hè? Ja, ze doen hele verkeerde dingen, maar ze maken ook zulke mooie dingen. Ah, ben ik het ook allemaal niet eens met al die dingen die ze doen. Michael Jackson hangt zijn kind eh, buiten de deur. En, eh, ja, wat deze dame allemaal doet, dat, weet ik niet, maar... Och. de meeste mensen komt er omstreeks dit jaar getijden altijd de rotzooi uit de neus. Maar zij stopt het er juist in. Dus eh, wat dat betreft... Ah, Whitney Houston hoor je. Starboard FM 937. Telling lies about you. Starboard FM 937. En eh, nou, maar weer even buiken dan. truth set men free. I give so lavish, can't you see? No matter what the situation seems to be, he'll cease all anxiety. How could you turn your back on he who understands what this world has come to be? So concentrate and feed the mind. telling the way the truth. Funkstar Deluxe, Terry Max, walking in the name of the Father. Uit het jaar dat we met z'n allen dachten dat het eh, helemaal mis zou gaan. het millennium. Uit 2000 deze nieuwe uitvoering. Van, eh, nou, ik mag toch wel zeggen, een van de meest afgrijzelijke types eh, die ik ken in de muziekindustrie. Erta Kid. En Where is my man? Nou, ik weet het wel. die is gauw gevlucht volgens mij. Check us out. Startpoint. beat of the drum. We're bang to the beat of the drum. We're bang to the beat of the drum. We're bang to the beat of the drum. Bang bang bang to the beat of the drum. We're bang to the beat of the drum. Bang to the beat of the drum. We're bang to the beat of the drum. Bang, bang, bang to the beat of the drum. We're bang to the beat of the drum. I've come to see you, baby. Don't ever tell me maybe. Don't touch to the beat of the drum. We're going bang to the beat of the drum. We're going bang to the beat of the drum. Bang, bang, bang to the beat of the drum. We're going bang to the beat of the drum. Groove Preaching Safai, Bang to the Beat of the Drum met de samples van Monte Grosso's Thunder en Laura Brannigan's Self Control. Bang to the beat of the drum, we gone bang to the beat of the drum, bang bang bang to the beat of the drum, we gone bang to the beat of the drum, we gone bang to the beat of the drum, we gone bang to the beat of the drum, bang bang bang to the beat of the drum, we gone bang to the beat of the drum. Zie je helemaal niks meer onder water, leuk je beet. Ja, leuk Annie. Zullen we een spelletje spelen, Bert? Ik steek één hand onder water en jij moet voelen hoeveel vingers ik opsteek. Hui! Begin mee. Oké, okay, Annie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, Annie. Je Bert. Weet jij zeker dat je maar één hand in het water gestopt hebt? Je Bert. Want wat je nu vast hebt, is geen vier. Ah, ik dacht al, er zit geen bordje in. Eh, eh, eh, Wacht even, Bert. Woei! Sjoe. Hé, wat gek, Annie. Nou is hij weer stevig. Hé, hey, hey, Bert, hou op. Nu is het genoeg. Blijf van me af. Maar Annie, ik heb mijn handen niet meer in het water. Woei! Maar wat zit er dan in, Bert? Oh, oh kijk, het is groen, Bert. Ja, rijden. Dat bedoel ik niet, gekke iets groens bad. Oh, kijk, een kikker. Hallo, ik ben Kermit van Sesamstraat Journaal. Zit je te geuren, Kermit? Van je. Fysiek. Maar daar weten wij iets mee. Oei! Even die kikkerbilletjes uit elkaar. We gaan hem vullen. Ja, vullen. Vullen. Pak de doucheslang, Beert. Dan draai ik de kraan open. Ah! feel any. Cortez, he's highly infected with the beats. En toevallig ben ik gek op kikkerbilletjes. Wordt daar geklopt of niet? It's 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's up alive. And I'll be by your side. I've come to take you there. Show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love. I want it tonight. If you're talking about home, if you're talking about home, if you're talking about home, if you're talking about home, if you're talking about home. If you're talking about love, you're talking about love, you're talking about love, you're talking about love. If you're talking about peace, if you're talking about peace. Talking About Hope. Nou, de hoop die we hebben om ooit nog eens een keer landelijk radio te kunnen maken. Ja, en wie weet, wie weet, gaat die droom ooit in vervulling. wie zal het zeggen? En wie weet, eerder als dat wij denken. Stapper FM 937, Peter Schater van Tussen. Die eh, gaat zich lekker naar huis laten rijden. En eh, die eh, denkt, eh, nou, de groeten allemaal. En nou ja, laatste vraag dan nog. Wat vond je van het programma eigenlijk? Boo! Boo! That was the worst thing I ever heard. It was terrible. Horrendous. Well, it wasn't that bad. Oh, yeah? Oh, there were parts of it I liked. Yeah, I liked a lot of it. Yeah, it was good. It was great. was wonderful. Well, bravo. More. More. Ja, sorry, er is niet meer. En als er al meer was, dan uh, gaf ik het je niet meer. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Hou eens op zich. Zoals zegt Peters gaat afscheid nemen van je. Trouwens, een leuke woordspeling, hè? Wc-papier doet precies andersom. Neemt scheid af. Een beetje vies verhaaltje eigenlijk, sorry. Hey, ga je groeten. Spreek je later weer voor weer een nieuwe aflevering met bijgebrek aan beters, Mark Peters. Veel plezier met de rest van de jocks. En ik zou zeggen, veel plezier nog. Adios!